Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Opnieuw heeft topoverleg in Washington over de Amerikaanse begroting voor volgend jaar geen resultaat opgeleverd. President Obama heeft ruim een uur gepraat met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de democratische voorzitter van de Senaat. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten. De partijen zeggen dat ze wel nader tot elkaar zijn gekomen, maar dat ze geen deal hebben kunnen maken. Overleg gisternacht was ook niet succesvol. Als de partijen er morgen nacht niet uitkomen, dan gaat de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat alleen essentiële diensten zoals de Belastingdienst blijven doordraaien. Dat kan het fragiele herstel van de Amerikaanse economie ernstig benadelen. De zware aardbeving van gisteren in Japan heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Meer dan 100 mensen zouden gewond zijn geraakt. De naschok in de zwaar gehavende kuststreek in het noordoosten van Japan had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter... Er was een tsunami-waarschuwing, maar die werd na anderhalf uur ingetrokken. De regio werd ruim drie weken geleden getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter en de tsunami die daarop volgde. Het lijkt erop dat de nieuwe beving geen gevolgen heeft voor de kerncentrale in Fukushima. In die voorkust heeft de gekozen president Wattara op televisie het volk toegesproken. Hij zei dat zittend president Bakbo verantwoordelijk is voor de humanitaire crisis waarin het land verkeert. Bakbo verloor de verkiezingen van zijn rivaal Wattara, maar weigert af te treden. Troepen van Wattara houden de residentie van Bakbo in de stad Abidjan al dagen omsingeld. In zijn toespraak riep Wattara zijn aanhangers op om geen geweld te gebruiken tegen burgers of te plunderen. Ook richt hij zich tot de Europese Unie. Hij wil af van de EU-sancties tegen Ivoorkust, zodat de economie weer kan aantrekken. Het weer helder, het is een graad of 4. Overdag zonnig, maximaal van 11 graden dicht aan zee tot 17 in het zuidoosten.